Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De Amerikaan die vastzit voor het beschieten van Nederlandse militairen is aangeklaagd voor moord. Afgelopen weekend ging het in de stad Indianapolis helemaal mis. Drie Nederlandse militairen waren daar op oefening. S'avonds waren ze vrij en gingen ze op stap. Daar kregen ze ruzie met een man van 22. Die kwam later naar hun hotel en beschoot hen vanuit een auto. Een van de militairen overleefde dat niet. Zijn twee collega's raakten gewond. Er zit nu dus iemand vast, die man van 22. Die wordt aangeklaagd voor moord en poging tot moord. De Nederlandse stikstofeisen moeten strenger, staat in een internationaal rapport dat de NOS vast heeft gelezen. Daarin staat dat sommige Nederlandse natuurgebieden nog meer last hebben van stikstof dan werd gedacht. En dus moet op die plekken de, de uitstoot nog verder omlaag. Stikstofminister Van der Wal zegt dat ze het rapport hartstikke serieus neemt en gauw gaat bedenken wat er moet gebeuren. Een grote brand vannacht in Den Haag. Die brak uit in een parkeergarage. Tientallen appartementen boven die garage werden voor de zekerheid ontruimd. De brandweer had dus een drukke avond. Het is een eh, forse brand geweest onder een overkapping, eh, in, eh, onder een eh, appartementencomplex. Met twee autospuiten, tankautospuiten zijn ze dus aan het blussen geweest. En één autospuit en een hoogwerker hebben mensen gered en geëvacueerd uit de woningen aan de voorzijde. Drie auto's gingen in vlammen op, maar er raakte niemand gewond. En zo klonk het gisteravond bij de US Open. Please welcome 14-time Grand Slam Doubles Champions. Venus en Serena Williams. De beroemde sportzusjes stonden samen op de baan van het grootste tennisstadion ter wereld tegenover een duo uit Tsjechië. Maar helaas voor Venus en Serena, ze verloren en vlogen er dus al in de eerste ronde van het dubbelspel uit. Het zou zomaar kunnen dat het ook de laatste keer ooit was dat ze samen in die dubbel stonden. Serena denkt erover na om te stoppen. Dit is in elk geval haar allerlaatste US Open. Het weer nog sluierwolken en stapelwolken vandaag, maar ook wel wat zon af en toe. Het wordt dan ook vrij warm, 23 tot 27 graden. Morgen is er meer bewolking en in het zuiden kan het dan ook gaan regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Hoewel de files korter worden, moet je op een aantal wegen nog wel rekening houden met vertraging. In de meeste gevallen heb je zo'n 5 minuten oponthoud, zoals op de A1 richting Amsterdam voor knooppunt Watergraafsmeer. En op de A2 richting Amsterdam voor Amsterdam Zuidoost. Op de A5 heb je ook nog 5 minuten vertraging richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10.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 Évidemment, il y a eu Emma. Mon Emmanuel et ma Sophie. Et bien sûr, il y a eu Eva et Valérie. Mais mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi. Mais pas celle-là. Mon amour mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. to me Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.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 Ze werd op straat aangevallen door een man, maar het lijkt erop dat een pistool weigerde. Kirchner wordt verdacht van fraude in haar tijd als president. En in een bos bij Best in Brabant heeft vannacht een brand gewoed. Op de bospaden werden brandende vaccinelichtjes gevonden. Die waren daar neergezet vanwege een speurtocht voor de lokale jeugd. Of er verband is tussen de brand en de vaccinelichtjes wordt nog onderzocht. Het vuur is inmiddels onder controle. Het weer geregeld zon met wat sluierbewolking. Vanmiddag ook wat stapelwolken.